Mark Hokker met het NOS-journaal. De Australische beeldingen en video's van misbruik uitwisselden stiekem worden gevolgd. Een Noorse krant ontdekte de geheime operatie een paar maanden geleden... maar besloot daar pas over te schrijven nadat het onderzoek was afgerond. De site werd vorige maand uit de lucht gehaald. Hoeveel verdachten de Australische politie in het vizier heeft, is onduidelijk. De dader van de aanslag in Las Vegas had precies uitgezocht... hoe hij zoveel mogelijk slachtoffers kon maken blijkt uit een briefje met berekeningen dat is gevonden op zijn hotelkamer. Steven Paddock opende vanuit die kamer het vuur op bezoekers van een muziekfestival tegenover het hotel. Hij schoot 58 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Over het motief van de schutter van Las Vegas is nog steeds niets bekend. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn zus gepromoveerd naar een belangrijke post. Kim Yo-jong is plaatsvervangend lid van het politbureau geworden politieke orgaan waar de belangrijke beslissingen worden genomen. Kim maakte de benoeming van zijn zus bekend tijdens een toespraak van het, voor het Centrale Comité van de Arbeiderspartij. En in die speech roemde hij nog eens de nucleaire wapens van het land als een krachtig afschrikmiddel om de soevereiniteit van Noord-Korea te garanderen. Die boodschap kwam uren nadat de Amerikaanse president Trump dreigende taal had geuit op Twitter. De Grand Prix van Japan is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij bleef Max Verstappen, die tweede werd, een seconde voor. De Duitser Sebastian Vettel viel aan het begin van de race uit. Daardoor is Hamilton in het klassement nog verder uitgelopen. De Brit is bijna zeker van de wereldtitel. Het weer. In het noordoosten is het zo goed als droog. Elders valt nog een enkele bui. Het wordt een graad of 15. Morgen rustig weer met een enkele bui. Dinsdag meer bewolking en regen. En later in de week wordt het weer minder wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn wat werkzaamheden dit weekend. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het Rotterpolderplein. 5 kilometer file. De vertraging is al een half uur. Op de A27 Utrecht-Almere wordt gewerkt. De rijbaan is dicht vanaf Utrecht-Noord tot aan knooppunt Eemnes richting het noorden.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 Een verschil van night and day. En wat hebben we geluk dat Diane Kroll ons daarbij komt ondersteunen. is eh, het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Charles Duijf en tot 12 uur uh, ga ik u nog weer eh, voorzien van heerlijke jazzmuziek. traveling smooth in the silence of my lonely room. I think of you night and day, night and day under the height of me. There is oh such a hum. and its torment won't be through till you let me spend my life making love day, day and night. Night till you let me spend my life making love to you day and night. Night mag het een klassieker noemen. Night and Day, gezongen door Diane Kroll. En we gaan nog naar een klassieker, dit keer gezongen door een eh, mannelijke... Een mannelijke jazzliefhebber, zo zou ik het willen noemen. En dan heb ik het over Matt Dusk. En Matt Dusk is een eh, zanger eh, die je een klein beetje zou kunnen vergelijken met eh, Michael Bublé... maar dan iets, eh, ja, hoe zeg ik dat, ruiger. we gaan eens even kijken wat ik van hem zal draaien. Nou, ik, ik, had het over een, een en daar dacht ik aan There Will Never Be Another You... komt van het album van Mad Dusk, My Funny Valentine.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 If there will never ever be Mr. Matt Dusk. De Jazz eh, Music Collection luisteraars gaat ons laten genieten van eh, Blue Blue Sky. Thank you. gaan naar eh, Jerry Mulligan. En dat doen we met Chelsea Bridge. beklommen we de Chelsea Bridge. En we deden dat met Jerry Mulligan. Een oudje van de eh, Louis Armstrong, C.C. Rider. baby won't be back till fall. Lord, Lord, Lord, gone away, baby, won't be back till fall. If I find me a good man, won't be back at all. gonna buy me a pistol. Just as long as I am tall, Lord, Lord, Lord, kill my man and catch the cannonball. If he won't have me, he won't have no gal at all. Where did you stay last night? Lord, Lord, Lord, your shoes ain't buttoned and your clothes don't fit you right. You didn't come home till the sun was shining bright. Ja, C.C. Ryder was dat eh, van uh, Louis Armstrong. En wie de zangeres was, ik vermoed Ella Gerald, Maar ik kan het niet met zekerheid zeggen, want die informatie wordt niet bij de titel van het nummer eh, vermeld helaas. We gaan naar de band van Buddy Rich met Jumping at the Woodside. En van Buddy Rich, Jumping at the Woodside. Nou, die, eh, die Woodside, dat waren dus duidelijk zijn drumstokjes. Eh, een eh, mega lange solo. Speciaal voor u op de zondagochtend van de 7e oktober. We gaan naar Hermine Durlo. Wellicht Nederlands doodgeverfde opvolger van Toet Stielemans... met Samba, een Breke. Hermine Durlo op, het, eh, op de molorgel. Eh, ze wordt wel de doodgeverfde opvolger eh, genoemd van Toets Stielemans hier in Nederland. Dit was een beetje een uptown samba. Luisteraars, we gaan naar Rod Stewart. Die heeft een aantal American Songbooks gemaakt. En daarvan I'm in the Mood for Love. Rod Stewart. because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars. We're on. to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. And if there's a cloud above, if it should rain, we'll let tonight. Forget. also think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. And if there's a cloud above, if it should rain, well, let tonight. Forget it, cause I'm in the mood for love. I'm in the mood for love. Stewart, hij maakte een aantal eh, American songbooks. En dit was I'm in the Mood for Love. Robbie Williams met een jazzwalsje. Mr. Bojangles. Bojangles, Bojangles. for jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touched down. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and died. edge and still freeze. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see, sunlight, I drink a bit. Then he shook his head. That's Mr. Bojangles Calling Mr. Bojangles Mr. Bojangles Come back and dance And dance And dance Please dance Mr. Bojangles Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Mr. Robbie Williams. Ja, ook hij eh, waagt zich af en toe aan eh, een, een, jazzy nummertje. We gaan eh, luisteren naar Herb Albert en zijn Tijuana Brass. En dat doen we dan met de Taste of Honey, als tenminste het systeem het mij toelaat. Want dat wil ook wel eens eventjes mislukken. Maar we gaan gewoon proberen om het alsnog voor... Ja, daar komt hij hoor. Nee, komt niet. Verdorie. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dan gaan we naar Acapulco met Herb Albert. Albert en zijn eh, Tijuana Brass. gaan eh, naar Quincy Jones. En ik zocht eigenlijk het nummer Jump Change. Eh, dat kent u allemaal van het sportprogramma Langs de Lijn. Ehm, maar die komt hier in het scherm ook vanmorgen niet voor.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 anyone wanna go dance on? Ja, rest mijn luisteraars, want het is alweer bijna 12 uur... u een eh, hele genoegelijke zondag nog toe te wensen. Ik neem afscheid van u. Eh, dit was uh, eh, ZFM Jazz. En sorry voor het eerste uur dat er wat delen van het programma wegvielen.